Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Thierry Baudet stopt als leider van Forum voor Democratie, heeft hij net bekendgemaakt op Twitter. De afgelopen dagen rommelde het flink in de partij. Leden van de jongere afdeling zouden in appgroepen extreemrechtse opmerkingen hebben gemaakt. Belangrijke FVD'ers wilden daarom die hele afdeling opdoeken, maar Baudet wil eerst een onderzoek afwachten. Als er een cultuur ontstaat van trial by media en of als er daadwerkelijk dingen zouden zijn voorgevallen die niet door de beugel kunnen, in beide gevallen eh, wil ik politieke verantwoordelijkheid nemen. Hij blijft de partij steunen en blijft ook in de Tweede Kamer, zegt hij. Bij de verkiezingen wil Baudet wel voor Forum op de kieslijst, maar dan ergens onderaan. De politie heeft afgelopen week veel minder coronaboetes uitgedeeld. Het waren er in ons land 650. Er zijn vooral minder bekeuringen uitgedeeld voor illegale feestjes. Of er ook echt minder feestjes waren of dat de politie er minder heeft ontdekt, is niet duidelijk. In Britse voetbalstadions zijn vanaf volgende maand weer wat fans welkom. Wel alleen in gebieden met weinig coronabesmettingen en max 4000 fans per keer, zegt premier Johnson. Hij waarschuwde er wel meteen bij, blijf de komende tijd voorzichtig. This virus obviously is not going to grant a, Christmas truce. It doesn't know it's Christmas. Het virus viert geen kerst en heeft geen vakantie, dus ook dan moeten Britten zich aan de coronaregels blijven houden. In de Tweede Kamer wordt onderzocht hoe het zo mis kon gaan met de kinderopvangtoeslagen. Van sommige ouders werd gezegd dat ze fraudeerden, terwijl dat niet zo was. Maar voordat dat werd teruggedraaid zaten veel ouders al tot hun nek in de problemen. Vandaag werd Erik Wiebes ondervraagd. Die was toen staatssecretaris. De vraag is waarom gaat nou niemand in? Ja, zeker. En, en ja, en dat, dat, dat betreft ons allen. En ik ook. En daarom voel ik me daar eh, zeer zwaar mede verantwoordelijk voor. De verhoren duren nog de hele week. Het weer nog, het koelt vanavond weer snel af in het buitengebied richting het vriespunt. Er kan nevel of mist zijn. Morgen meestal zon, maar in het noorden grijs. Het wordt 9 tot 11 graden.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 Cause I just wanna be cool about the days we couldn't live without each other. Where the hell did we go? I just wanna be cool dat we luisteraars over de hele wereld zo'n beetje hebben. Maar in Nederland is het inderdaad cool again. Dat was Kane Brown. Je hebt nog een uur te goed hier bij de National Radio Show. En we hebben nog heel wat leuke dingen. Waaronder andere de digitale brievenbus. Want... Hey Astrid, je hebt een... Eh, E-mail. Uit Noorwegen kregen wij muziek opgestuurd. De nieuwste single van Anne Christen Dordal. It is True Love Dreams. You were never meant to be more just a friend to me. Weet je dat wij de Nashville Spiegelplaat nu hebben met onder andere onze maandartiesten. Want die heeft namelijk een cover opgenomen van een nummer van George Jones die in 1967 het nummer Beneath Still Waters voor het eerst opnam. En Emma deed dat in 1979. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Beneath Still Waters There's a strong undertone the surface won't tell you what the deep water knows. Gone. Even a fool could see that you'll soon be leaving me. But each and every heart must share their turn for misery. This time it's me. van Larry Cordell. En dat was Bluegrass hier bij de Nashville Radio Show. We gaan even weer terug. Dan doen we naar 1972. En dat doen we met Donna Fargo. Met The Happiest Girl in the Whole USA. sunshine. Wake up, sleepy head. Why'd we move that bojangle clock so far away from the bed? Just one more minute, that's why we moved it. One more hug or two. Do you love waking up next to me as much as I love waking up next to you? I'll make the bed. I'll fix your lunch and you fix mine. Now tell me the truth. Do these old shoes look funny? Honey, it's almost nine. ze mooi noemen, de signature song van Donna Fargo. In 1973 won ze zelfs een Grammy in de categorie Best Country Female Vocal Performance. En dat nummer The Happiest Girl in the Whole USA is al door diverse collega's van Donna gecoverd. Onder andere een Tammy Wynette, Nancy Sinatra en Tanya Tucker namen een nummer, een nummer op. Een cover op van dit nummer. En van 72 gaan we naar 1991. En wat doen we dat mee? Brooks and Dunn. Dit is The Brand New Man. I saw treft uit de categorie eh, Niets aan de hand. Lekker vrolijk nummer 1976. De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. En van de Bellamy Brothers gaan we naar Country uit Nederland. Nieuw Country, om beter te zeggen. De nieuwste zinger van The Young River. Dit is Go Getter. You love that feeling you get when you see the instead of going on? You get lost. chances now before she's gone. She's a gone. But they say that you just gotta give and take. But time flies by in the blink of an eye. together in a crowded place. Slow dance by a fire and outlast the flames. going to watch a movie, then have to watch it twice. Cause sitting so close is distractingly nice. Well, that's what I love about on each other dressed up right. Till the heavens opened up, soaking everything in sight. Our clothes got ruined, but the band kept playing. So we kicked off our shoes and we partied in the rain. Well, that's what I love. Laurie LeBlanc. En dat heet That's What I Love About Us. Hij maakt een, een eh, mix van country en Acadian folk. En dat is een muziekstijl die door de Franse kolonisten meegebracht werd... toen zij naar Canada emigreerden. En vooral in Quebec, New Brunswick en Nova Scotia kwamen te wonen. Acadian folk, ik had er nog nooit van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. En ik heb er wat meer naar geluisterd. En eh, ja, klinkt hartstikke lekker. En dit is dus van het nieuwe album van Laurie. En dat heet When It's Right, It's Right. En we gaan nu verder met weer nieuwe muziek. Ja, er is wat nieuwe muziek weer uitgebracht. De nieuwste single van Chris Jensen. Dit is Waiting on Five. Eating on fire. voor anderen aan schrijven. Zoals voor een Tim McGraw en Low Cash. Maar nu staat hij zelf even in de schijnwerpers met zijn nieuwste single Waiting on Five. En van nieuwe singles gaan we verder naar een nieuwe single uit Nederland. Jawel, dit is Tip Jar en Kiss Me. left or down the middle, where do we need to go? I'm afraid that I don't know. It's a small world growing bigger with all the trouble to figure. Kiss me and you tell me you love me so. Up or down, what's the difference when you're feeling low? You don't want it to show. It's a mad world the crazy folks trying hard to keep high hopes. Kiss me and you tell me you love me so. Try to keep it close to the heart dus onlangs weer de nieuwe single van Tip Jar binnen. En die heet Kiss Me. We hebben nog twee nummers van het Spotlight album voor jullie klaarstaan. Van het debuutalbum van Little Texas, First Time for Everything... hoor je achter elkaar Cry On en daarna What Were You Thinking. Dit is het Nashville Spotlight album. There's a chain door. Your misty eyes would always make me stay. Cause hurting you is something I never wanna do. But you know you just can't keep me here this way. So baby, just cry. Cry on. Yeah, and I've done all De twee nummers van het Spotlight-album First Time for Everything van Little Texas. En dan nu. Ja, we kunnen niet anders als je een show hebt waar country muziek in gedraaid wordt... dan stilstaan bij het feit dat afgelopen woensdag op 71-jarige leeftijd... Dominic Grant van het duo Grant en Forsyth is overleden. Live zullen we ze niet meer zien, maar gelukkig blijft hun muziek natuurlijk voor altijd bestaan. En wij draaien natuurlijk nu nog even muziek voor jullie van ze. Dit is een country medley. De show is klaar. Volgende week zijn we uiteraard weer bij jullie.